Lot Lewin met het NOS Journaal. Cosmetica-bedrijf Johnson 20 vrouwen. Die vrouwen zeggen dat ze eierstokkanker hebben gekregen van talkpoeder van het bedrijf. Dat zou asbest bevatten. De vrouwen krijgen bij elkaar bijna 500 miljoen euro. De rest van het bedrag is een boete. Johnson Johnson is verwikkeld in zo'n 9000 rechtszaken over het talkpoeder. Het concern houdt vol dat zijn producten geen asbest bevatten en geen kanker veroorzaken. Terwijl de Amerikaanse president Trump op een gala was op uitnodiging van de Britse premier May, komt de Britse krant The Sun met een interview waarin Trump fikse uitspraken over haar doet. Hij zegt dat May de kans op een gunstige brexit voor de Britten heeft vergooid. Trump zegt dat daarom een handelsverdrag tussen de VS en Groot-Brittannië er niet meer in zit. Bij een explosie afgelopen avond in de buurt van het vliegveld in Cairo zijn twaalf mensen gewond geraakt. Dat meldt het Egyptische leger. De explosie vond plaats in een opslag voor brandstof, net buiten het vliegveld. Daarna brak brand uit. Het vliegverkeer kon wel gewoon doorgaan. De twaalf gewonden zijn opgenomen in het ziekenhuis. Over de ernst van hun verwondingen is niets bekendgemaakt. En in China zijn 19 doden gevallen door een explosie in een chemische fabriek. Twaalf mensen raakten gewond. Het gebeurde in de stad Jibin. Na de ontploffing brak een grote brand uit. De oorzaak van de explosie is niet bekend. De schietpartij in Amsterdam-Zuid afgelopen avond is een, mogelijk een poging tot liquidatie, meldt het parool. Een man met een helm op stapte uit een auto en begon volgens ooggetuigen bij een koffiezaak in de pijp te schieten. Drie mensen raakten gewond, een van hen is er slecht aan toe. Het weer, het is half bewolkt en tussen de 12 en 15 graden. Lokaal kan een mistbank ontstaan. De ochtend begint vrij zonnig, alleen in het noorden drijft wat bewolking het land binnen. Later is het wisselend bewolkt met maxima rond de 27 graden.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 Adiós le pido por los días que me quedan y las noches que aún no llegan yo. Adiós le pido por los hijos de mis hijos y los hijos de tus hijos. Adiós le pido que mi pueblo no derrame tanta sangre y se levante mi gente.